Ligt voor jou, voor joker. Als alle havens gaten, voor joker, voor joker. rond Frits en Wilhelm komen nu wel snel, want vere vreten bieten wel zoals wij vroeger vragen voor jou jokken, voor jokken, voor jokken. Dat gaan we doen. <laughs> In de tijd van eh, de, de Delta werken natuurlijk dat het Veerse gat werd gedempt. Ja, daar ging het dus eigenlijk om. En eh, zodoende, daar, dat was dus eigenlijk de inspiratiebron voor dit liedje. Het Veerse gat van Jaap Fischer. We gaan naar het nieuws en we zien u terug aan de andere kant. Tot zo. Welke andere kant? Van het nieuws. Voorkant of achterkant? Zijkant. Oké. Okay. En reclames, hè? Je, favori je favoriete reclame zit er straks weer tussen.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 Er worden nu gesprekken gevoerd met individuele Kamerleden. Volgens fractievoorzitter Verhagen zijn de individuele gesprekken bedoeld om vandaag nog te komen tot een eensgezind standpunt van de fractie over de voortgang van de formatie. Waarschijnlijk komt de fractie aan het eind van de middag of begin van de avond bij elkaar. Naar verluid hebben de fractieleden Klink, Verrier en Koppenjan de meeste moeite met de onderhandelingen met de PVV. In een verpleeg- en verzorginstelling in Den Haag hebben zo'n 40 dementerende ouderen een tijd lang onder slechte omstandigheden gewoond. Verzorgers van zorgcentrum Loevestein hebben onder meer ouderen geïntimideerd. Daarnaast werden toiletrondes overgeslagen en werden luiers niet verschoond. Dat blijkt uit een intern rapport dat vandaag door medewerkers naar buiten is gebracht. Inmiddels zijn de afdelingsmanager en vijf medewerkers van het Haagse zorgcentrum ontslagen. Het Openbaar Ministerie in Zweden gaat alsnog onderzoeken of de oprichter van Wikileaks zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Julian Assange werd twee weken geleden beschuldigd van verkrachting van twee vrouwen. Het arrestatiebevel werd binnen een dag ingetrokken, maar volgens het OM zijn er nieuwe bewijzen tegen Assange die zegt dat anderen proberen erin te luizen. Op zijn website Wikileaks publiceerde Assange in juli bijna 77.000 geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de oorlog in Afghanistan. Wielerjournalist Jean Nelis is overleden. Hij werd vooral bekend als wielercommentator bij Studio Sport. Met Mart Smeets vormde hij meer dan 20 jaar een vast koppel in de Tour de France. Nelissen stond bekend om zijn grote feitenkennis. Hij schreef boeken over wielrennen en maakte radiocolumns voor Langs de Lijn. Jean Nelissen is 74 jaar geworden. Het weer. Droog en vrij zonnig. In het oosten meer wolken en kans op een enkele bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen overwegend droog en flink wat wolken, vooral in het noorden en oosten.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 Every night, some heart betraying. And there will come a day, youth will fade away. Then what will they say about me? When the end comes, I know they say just a gigolo as life goes on without Eh, lekker oude, oude entertainment jazz noemden ze dat toen geloof ik ook wel. De Minners, onder leiding van Ab de Molenaar. Met in dit nummer zang van Eddie Doornbos. Jawel. Uh, en verder, ehm, even kijken. Even kijken, ja. Eddie Doornbos zong. Eh, de klarinet was wederom Herman Schoonewald. De vibrafoon Zoals bijna op alle nummers, Koen van Nassau. Een prachtig, eh, prachtig orkest. Goed, welkom terug bij het tweede deel van de, de vinyljaren, dames en heren. We zijn er weer. En eh, ik, zit, ik, ik, zit me net eens even af te vragen. De afgelopen week, als je nou dus rekent, het is toch wel desastreus geweest voor de, voor de bekende Nederlanders. Hè? Er zijn er een hoop gevallen, ja. Nou, dat mag je wel stellen. Connie, Connie Stewart, uh, eh, Tom van Duinhoven, nou Sean Nelissen weer, eh, Appie Baantjer. het is een, een, een slechte week voor bekend Nederland. Toet Nederland. Ja, er zijn toch aardig wat mensen ons ontvallen die heel veel betekend hebben de afgelopen Jaren. Maar dat hoort er ook bij, hè? Ja, dat hoort erbij. Hè? Die mensen worden allemaal ouder. Dat ga je steeds meer meemaken natuurlijk. Oh, hoe lang zal ik nog hebben? <laughs> Nou ja, eh, wat betekent voor de Nederlandse samenleving? Die vallen nu allemaal. Ik denk dat het nog wel even een tijdje duurt voor die jij valt hoor. Ik heb nog niks betekend. Nee, dat is waar. Een <laughs> beetje muziek maken, een beetje radio maken. schiet er allemaal niet op. Nee, het schiet niet op, joh. Tuurlijk niet. Dus nou, dan moet ik toch maar gaan wat gaan betekenen dan. Ja. Misschien, je weet maar nooit. Oké. Okay. of nooit. Ja, daarom. It's now or never. <laughs> Elvis Presley. Stom bruggetje. Ja, leuk. wel leuk. Elvis Presley met een van zijn grote hits gebaseerd op het Italiaanse O Sole Mio. En dat heette bij Elvis It's now or never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. will be too late. It's now or never, my love. when I first saw you with your smile so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. will be too late. It's now or never, my love. just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. never, my love It's now or never, my love won't wait. Oh Solo Mio was eh, de melodie die als eh, basis was voor deze prachtige song van Elvis. Ehm, ja, die ja. Eh, uh, <laughs> vergeeft u mij, dames en heren. Let u even op hem, niet op mij. Um, Oké, ehm, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ehm, Elvis hoorde eh, de, de, tekst van het nummer, ehm, de inspiratie voor de tekst, was een oude opname van een meneer Tony Martin uit 1949. Elvis hoorde dat nummer toen hij in eh, Duitsland in het leger was, maakte daar een soort privébandje van, eh, van dit nummer. En toen hij uit het leger vandaan ging, toen hij dus afzwaaide, zeg maar, kwam hij dus terug in Amerika en zei tegen zijn mensen van, luister, ik wil dit nummer opnemen, dan man maar dan wel met een tekst voor mij speciaal geschreven. Nou, dat is dus gebeurd. En uh, degene die dat eh, gedaan hebben, dat waren meneer Aaron Schreuder, heet die man. En Wally Gold. En Wally Gold. Ja, en, die dus demo van David Hill. Ja, die hebben dus die, eh, die tekst geschreven en dat werd uiteindelijk de single. Er zijn er 25 miljoen van verkocht over de hele wereld. En eh, het leuke was dat in Engeland werd de release van de single een klein beetje tegengehouden. Omdat er een eh, geschil was over de rechten ervan. En dat betekende Eigenlijk dat er iets gebeurde wat eigenlijk zelden voorkomt. Eh, wat later de Beatles nog wel eens geflikt hebben trouwens. Maar in die tijd was het zeker uniek. Eh, daardoor dat het in Engeland de release werd opgehouden werden de... Uh, zeg, wat ik nou zeggen? Oh ja. Eh, werden de bestellingen zo groot... Er waren zoveel al bestellingen op voorhand. Dat het nummer dus binnenkwam op nummer 1 van de hitparade. En dat, ook een unicum hoor. Dus dat was een unicum. Zeker in die tijd. De Beatles hebben dat nog wel geflikt hè. De Beatles hebben het ooit geflikt. Dat is ook eh, uniek. Dat heeft ook nog nooit iemand gepresteerd. De Beatles hebben het een keer geflikt om eh, nummer 1, 2, 3, 4 en 5 te staan in eh, de top 100 van Amerika. Dat, oh, dat vind ik heel netjes. Ja, daar zijn ze ook nog steeds uniek vinden. Dat heeft ook nooit iemand later nog... Uh, nee, ik denk ook niet meer dat het kan tegenwoordig tijd. Maar toen kon dat nog. Toen stonden ze echt van 1 tot en met 5 waren platen van de Beatles. Maar goed, buiten dat, we hadden het nu over Elvis. En dit was dus... één. Ah, eigenlijk was dit Elvis' grootste internationale hit zei ik al, 25 miljoen exemplaren. En dat voor 1960, jongens. Dat, dat moet je je voorstellen. Dat is toch anders dan nu, hoor. Hè? Ja, ja, ja, dat, dat sowieso. Is, eh, dat is een heel andere... Eh, toen had je nog niet eh, de muziekzenders. Je had nog geen videoclips. Je had geen YouTube. Je had geen allemaal van dat ding Dus het moest allemaal dus echt uit de verkoop komen. Ja, en, bekend worden via radio, hè? En bekend worden via de radio. Vooral. Ja. En dat was op zich ook al een hele tour. Uh, want eh, ja, in, in, Nederland had je toen twee radiocenters. Hilversum 1 en Hilversum 2. En uh, die, die vonden dit allemaal niet zo geweldig hoor. Daar hoefde je niet zo erg. Er waren gewoon er waren een paar uur per week of zo had je teenager programma's. Onder andere van Herman Stok, Tijd voor Teenagers. En tussen 10 plus en 20 min van Skip Voogd was dat geloof ik. <laughs> Ja, dat, waren, dat was het enige wat je had. Okay. Voor de rest was er niks. Ehm, toen kwam in 1959 kwam Veronica een beetje op. Radio Veronica natuurlijk. Ja. En eh, dat werd eh, steeds maar groter en groter. Maar ook dat stelde eigenlijk tot en met 1965 niet zo echt veel voor. Want dat werd pas goed vormgegeven toen eh, Joost de Draaier naar programmaleider werd. En toen werd het pas echt een radiostation waar je met plezier naar luisterde. Goed, nou, oké. Dat was weer een heleboel over It's Now or Never. We gaan naar Jaap Fischer. Juist. En dit vind ik ook een van zijn ontzettend leuke liedjes. Jawel, let u vooral op de tekst, want die is echt geweldig. Het ei. Jaap Fischer. Ik kocht een ei, de melkboer zei. Het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand van de pan en ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg geremde kuiken. Toen het ei zei, toen het ei zei, denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht sist in de pan. Denk eens dat hij verkrant uit langs de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan? Ik rolde het zorgvuldig in een deken. En heb toen zelf twee weken liggen wachten op iets moois. Slecht verwarmd door een hoop, slecht verwarmd door een laken. Tot het ei begon te kraken. En het kuiken zei, het kuiken zei. Haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken. Haha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan. En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip of haan. leuke. <laughs> Heel absurd, die tekst. Het ei van eh, Jaap Fischer. En eh, ik kan me nog herinneren... We gaan nu weer naar de Millers uiteraard. En ik kan me nog herinneren dat... Het is al een groot aantal jaren geleden... want de vrouw leeft volgens mij al lang niet meer. Eh, maar het kan me nog wel herinneren dat ik in de tijd... met mijn collega Charles Duif een keer op een feestje zat... waar een van de gasten Sunny Day was dat, die zangeres van de Millers, die was daar. En ze heeft toen ook nog eens meegezongen. Dat was ontzettend leuk. En eh, toen hebben we onder andere dat katerliedje, wat we straks al gedraaid hebben, hebben we toen eh, eh, met haar gedaan. En ook dit nummer trouwens, ook dit liedje. Want ik kende daar de tekst een beetje van. Ook weer vanuit mijn geschiedenis met Willem Kreuger in de tijd. Want daar speelden we dit ook. En vandaar. Dus hier gaan we. Eh, gezongen wordt het door Sandy Day en Eddie Doornbos. De piano wordt in dit geval bespeeld door Rob Matna. Het nummer is geschreven door Arthur Freed en Burton Lane. Moet zijn, weet ik veel. En het heet How About You, de Millers. like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? I like a fireside when the storm is due. I like potato chips, moonlight, motor trips. How about you, dear? I'm mad about good books. I can't get my fill. And uh, Frank Sinatra's looks give me a thrill. Holding hands in the movie show when all the lights are low may not be new, but I like it. How about you? Sunny, ik hou van jou. Hou je van mij? Toe Eddie, zweeg nu gewoon, Maak me niet blij. Sunny, ik zweer het je. Ik meen heus wat ik zeg. Ik denk dag en nacht aan jou. Denk ieder uur aan jou. Loop nou niet weg. Oh. Als je eens wist hoeveel ik van je hou. Kan het heus niet helpen als ik jou niet vertrouw. Want je blijft toch veel liever vrij. Bind je dus niet aan mij. Spiegel me voor dit dag. About You. En eh, <laughs> ja, met een leuke vertaling in het Nederlands. Uh, eh, Sunny, ik hou van jou. Eddie. Oh, nou ja, goed. En Sunny die wil nergens van weten. Juist. Goed. De Millers dus. Uit van dit prachtige album. De Millers Songblood eh, de Millers Complete Songbook, moet ik eigenlijk zeggen. Want zo heet hij echt. Nee, het complete songboek Ja, van de Millers. Ja, natuurlijk. Ik wil het altijd in het Engels Nee, het is gewoon Nederlands. Het complete songboek van de Millers. Een dubbel LP die uitgekomen is in 1972. Opgenomen trouwens in 1968 al eh, op diverse data. Eh, de samenstelling van het album, de productie, lag dus in handen van eh, Skip Voogd. En Skip Voogd was toen de tijd een hele beroemde radioman. Zijn naam viel net ook al bij dat programma van 10 plus en 20 min, want dat deed hij ook. En... Later had hij een eh, radioprogramma. En dat heette Persvers, als ik het goed heb. Persvers. Niet pervers? Hm. Nee, Persvers. En daarin eh, werden eh, nieuwe, nieuwe, nieuwe uitgaven gedraaid. Nieuwe platen dus van, ja, van allerlei pluimage. Om het zo maar te zeggen. Skip Voogd dus. En die staat, is dus verantwoordelijk voor de samenstelling van deze plaat. Het complete songboek van The Millers. Ja, we hebben allemaal korte liedjes vandaag, eh, Maries. We draaien veel. Ja, dat is juist mooi. Dat is wel leuk. We hebben het is belangrijk dat we veel muziek draaien. Ja, een aantal, ja, aantal weken hebben we hele lange nummers gehad en zo. En hele complexe dingen. Maar nu zitten we in de korte liedjes vandaag. Eh, volgende is ook weer niet zo lang. Nee, alweer Elvis Presley. Kiss Me Quick. Zoen me snel. Nee, meen je niet? Ja, nee, ik heb het niet tegen jou.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 Kiss me quick because I love you so. Love mm, kiss me quick heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so.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 love you Love love mm, kiss me quick, love Love love Kiss me quick. Ik eh, schat zo in dat dit, uh, <laughs> je zou bijna kunnen zeggen, dezelfde sessie is opgenomen als dit Now and Never. het is dus exact hetzelfde soundje. Uh, hetzelfde ritme ook zo wat. Iets anders, maar goed, iets sneller. Zou ook van eh, Tony Martin zijn. There's no tomorrow. Het zou... Eh, Denk ik. Het zou eh, eh, zomaar kunnen. Elvis Presley dus met Kiss Me Quick. Jawel. Goed, ehm, we gaan verder met... De kraker. Ja, natuurlijk. Ik zat even te denken, wat gaan we nou weer doen? Oh ja, de kraker van de week, dames en heren. Een oude single die, ehm, die uit mijn platenkast komt en die al jaren niet meer gedraaid is. En het geeft weer goede hoop. Vandaag gaan we naar de Bee Gees. Wat gebeurt er allemaal? Ik laat hem alvast een beetje horen. Oh, je laat hem alvast een beetje horen. Hoe die kraakt. Ja, ja. Oké. Nou, de single van de Bee Gees uit 1967. En het nummer dat heet Words. Zo. Nou, kraakt lekker. Was alleen het eh, introotje, denk ik. Ja, ja. smile, her smile can bring you near to me. Don't ever let me find you, God, cause that would bring a tear. to take your heart away. Ik voel een raar loop opkomen. <laughs> ja, mooi. De Bee Gees. 19, eh, begin van 1968 was dit nummer. En ehm, ze schreven het eigenlijk. Ze dachten, ze dachten eigenlijk dat... Eh, wacht even, wat? Dat is helemaal ja, dat weet ik. Het is helemaal geen mooie versie, vind ik. Maakt niet uit. Ik vind gewoon de Bee Gees origineel. Maar ehm, dit nummer hadden dus ze origineel geschreven eigenlijk. Met de intentie dat Cliff Richard het op zou nemen. Ja, is nooit gebeurd. Dus toen hebben ze het zelf maar gedaan. De Bee Gees eh, bestonden toen nog uit vijf man. Ja. En ba. ik vind het zo erg. Dat is ook een soort raar lopen, ja. Ehm, de Britse bestond toen nog uit vijf man. Eh, naast de broertjes eh, Robin, Barry en Maurice Gibb. We deden nog twee andere jongens mee. En ik, eh, ik, zat net al te kijken of ik de naam even gauw kon vinden. Maar dat weet ik dus Wat, wat wil je weten? Maar dat komt misschien wel. Wie wat wil je weten? Wie er in de Bee Gees staat, nog meer, naast de broertjes Gip. Ehm, dus trouwens een eh, periode van de Bee dat ze erg veel met langzame, mooie nummers eh, de hitparades bestormden. World was er een van. Um, uh, I've Started the Joke en zo. Allemaal prachtige ballads. Toen gingen ze een beetje met ruzie uit elkaar. kwamen toen terug in 71 ongeveer met Lonely Days. Barry Gibb zit er op Rhys Gibb, Colin Peterson. Ja. En Bill Shepard. Ja, ja. En, ja, en Maurice Gibb natuurlijk. Ja, Maurice Gibb. Ja, ook Dirk. Dat vooral. Ja. Maurice um, Gibb op ehm, piano en, en de, de Bee Gees zijn natuurlijk ook beroemd geworden door hun, eh, zeg maar, 1978 comeback. Toen ze ineens eh, met een hele andere sound kwamen en eigenlijk... Eh, helemaal in de disco gingen. En met als hoogtepunt natuurlijk de film Saturday Night Fever met John Travolta. Die eh, grotendeels van muziek voorzien werd door de heren Bee Gees. En daarvan was bijvoorbeeld Staying Alive natuurlijk het grote voorbeeld. Nou, oké, Bee Gees dus. Dit uit hun eerste succesperiode 1968. Ehm, en het nummer dat heette Words. Juist. En nu weer Jaap Fischer. Soms word je zo moe van die mannen. Zit hij weer met dat malle boyzone. Ga dan nou weg man, dat helemaal oh, geen mooie versie glad gedoe. En nog eens, ze gebruiken nog verkeerde volgorde ook. <laughs> helemaal niks. Uh, eh, Jaap Fischer. Ja, Jaap Fischer. Jan Soldaat. Gaan we van Jaap draaien. Let op. Ook weer zo'n prachtige tekst. Jan was een vrolijke soldaat. Hij zong en hij floot als hij ging over straat. En de mensen zeiden tot elkaar. Die man die daar gaat is een moordenaar, maar Jan was een vrolijke soldaat. Hij gooide alleen zijn handgranaat voor vrouw en kind en vaderland. En hij gooide hem alleen van hoger hand. Jan was een vrolijke soldaat. Maar nu was het allemaal niet nodig meer in het heen er was geen één militair. Geen kazernes, mortieren en soldaten. Geen tanks en kanonnen en granaten. Alleen gek Jan had niet meegedaan. Hij had een kanon op zijn zolder staan. Hij liep nog in soldatenpak terug recht de armen strak. Hij poetste op zijn achterbalkon de loop van het kanon dat glom in de zon. En schoot op de kat in de tuin van de buren, zodat het daverde over de schuren. En de mensen spraken er schande van en zeiden tot hun kinderen word nooit als Jan. Want hij schiet op de kat in de tuin van de buren, zodat het davert over de schuren. Niemand sprak meer met hem in het land. Niemand zei meer dag of gaf een hand. Niemand verkocht hem meer een brood. Alleen als hij zei, en hoe snel of ik schiet je dood. Ze spogen voor hem op de stoep. De kinderen riepen pies en poep. En vuile, vuile moordenaar. En dan lachte Jan mij, dan lachte hij mij. En dan eens op een avond belt de koning op. Kerel, we hebben een enorme strop. De vijand staat al voor Maastricht. Pak je kanon en doe je plicht. En dan neemt Jan afscheid van zijn vrouw en roept aan het eind van de straat blijf me trouw en slaat de weg in naar Maastricht, dat kilometers verder ligt. Ja, dan neemt Jan afscheid van zijn vrouw en roept aan het eind van de straat blijf me trouw en slaat de weg in naar Maastricht dat kilometers verder ligt en de vijand beschikt over twintigduizend man. En Jan beschikt alleen over Jan. Maar hij brult in gevechtspak, de helm vol over. De garde sterft nooit, en dan geeft hij zich over, want hij brult in gevechtspak de helm vol over. De garde sterft nooit. En dan geeft hij zich over. Jaap Fischer. Jan was een vrolijke soldaat. Oftewel, het liedje dat heet Jan Soldaat. Van die prachtige, leuke verzameling van... Eh, Jaap Fischer lang niet alles staat erop. Ik mis bijvoorbeeld, eh, dat vind ik wel weer jammer. Ik mis eigenlijk een heel leuk liedje op deze plaat. Maar goed, eh, ze hebben natuurlijk maar een verzameling moeten, mogen uitbrengen. En eh, het gebeurde in de tijd, uh, weet ik nog wel, in een hele goedkope LP-serie. Die heette MFP, Music for Pleasure. En dat waren eigenlijk hele goedkope platen. Die kocht je dan voor een tientje of zo. En daar zat deze plaat dus onder andere bij. Jaap Fischer, dus. Ehm, de middels weer, hè? Ja. Toch? Klopt. Eh, ja, My Baby Just Cares For Me van de middels. Ja, oh, die wil nu horen? Hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Gaan we doen. My baby don't care for clothes. My baby don't care for shows. My baby just cares for me. My baby don't care for silk and laces. my baby don't care for these high fashion places. My baby don't care for rings, jaguars or fancy things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. My baby's no Ray Charles fan. Pumperdink is not a man. My baby just cares for me. My baby don't care for Tom Jones or Jacques Grell. She'd rather have me around instead of a Beatle. Jimi Hendrix is not a style, and Libba Liberace's smile is something that she can not see. My baby don't care who knows. My baby just cares for. Guess who she cares for? My baby just cares for. Gee, I know who she cares for. It's Frank Sinatra, not me. Ja, My Baby Just Cares For Me. Je kent het eh, ongetwijfeld eh, in die prachtige versie van Nina Simone. Die heeft het nummer ook opgenomen. Een heel andere stijl. Dat is ook al van eh, jaren eerder. Want die nam het al in 63 of daaromtrent op. Hebben we toen een keer gedraaid trouwens. In een van onze eerste programma's, weet je nog? Hadden we die LP. Van Nina Simone, waar het op stond. Nou, nu hoorden we het weer. Maar nu in de uitvoering van de Millers. Met zang van eh, Eddie Doornbos, dat was natuurlijk duidelijk. En de klarinet was, eh, werd weer bespeeld door Herman Schoonderwald. De Millers. En eh, kijk even naar de technicus, want die staat weer te zweten boven de, boven de grammofoon. Het zweten is wel overdreven, hè? Oh, nou ja, goed. Ik bedoel, bedoel, het is toch moeilijk met één grammofoon? <laughs> Ja, maar het lukt wel. Elvis! You look like an angel Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got Elvis Presley. Lekker. Hm, heerlijk. Eh, met uh, de Jordanaires natuurlijk op de achtergrond. Devil in Disguise van een LP die heet Portrait in Music. Met daar vooral eh, wat ouder, de oudere, ja hoe noem je dat? De oudere... Ja, later is hij nog een keer teruggekomen, Elvis Presley, in dat malle wit pak. Zo, die dikke bakkenbaarden. En toen ging hij in Las Vegas optreden. Toen ging hij ook My zingen en allemaal dat soort toestanden. Um, maar goed, ik, vind, ik hou het nog steeds op de oude Elvis, zeg maar. De oude Elvis van daarvoor. En dit was er een van. Devil in Disguise. Ja, Fischer weer. Ja, het gaat snel hè, vandaag. Klopt. Mooi hè? Allemaal korte liedjes, dus het gaat heel snel. Jaap Fischer, nu weer. Ehm, van eh, zijn liedje, wat hij nu voor u gaat zingen, dames en heren. Met begeleiding van zijn gitaar, heet Suzanne. Suzanne. Oh. Ik heb zo'n zin om in de zon te liggen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou, alleen Suzanne. Suzanne. Oh, Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te lachen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou, alleen Suzanne. Suzanne. Je bent de man, Suzanne. Je bent een ster Suzanne, laten we gaan. Suzanne, het is niet ver. Suzanne, het gras is groen, de lucht is blauw. Ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik hou van... Oh, Suzanne, ik heb zo'n zin om in het gras te lopen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou. Alleen Suzanne, Suzanne. Oh, Suzanne, ik heb zo'n zin om uit de pas te lopen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou. Alleen Suzanne. waarheen? Suzanne, vraag niet welk land, Suzanne. Je bent alleen, Suzanne, geef me een hand, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van... Oh, Suzanne, ik heb geen zin om alles uit te leggen. Helemaal alleen voor jou, helemaal voor jou alleen, Suzanne. Suzanne. Suzanne, ik heb geen zin om alles goed te zeggen. Helemaal alleen voor jou, helemaal voor jou alleen, Suzanne. Suzanne, je bent de zee. Suzanne, je bent het land. Suzanne, ga met me mee. Suzanne, geef me een hand. Suzanne, het gras is groen, de lucht is blauw. Ik van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik van jou, Suzanne. Het gras is groen. blauw. Ik hou van jou. Ja, Fischer wist bijzonder goed waar hij het over had. Wanneer hij met de opnamestechnici onder andere discussieerde over akkoorden en toonaarden. Maar zowel gitaarbegeleiding als stemtechniek bleven bij hem eh, secundaire waarden. Nee, het zijn vooral de teksten die vaak verrassend originele woordkeus zeker De timing van de voordracht welke vele pennen in beweging brachten. Vrouwen en liefde zijn bij hem een bodemloze inspiratiebron. En wat daaruit komt is nu eens cynisch en dan weer vol humor, vervuld van milde poëzie. Zeg mij welke uw liedjes zijn en ik zal zeggen wie u bent. Eh, de toepassing van deze variant op een bekend gezegde is eh, toepassing op Jaap Fischer. Nou wat ik nu voorles was een klein stukje van tekst die achter op de hoes staat. Maar daar eerlijk in zijn. Want ik denk toch niet dat ik dat allemaal zelf verzin, hè? Nee. Een beetje jammer weer. Ja, beetje jammer. Waarom nou weer? Nou, gewoon vind ik. Oh, vind je? Jij vindt dat ik dat zelf had moeten verzinnen? Ja, tuurlijk. Ah, wel nee. Ben gek. Het staat gewoon kant en klaar voor je neus. Dan ga je toch niet zelf verzinnen? Je gaat toch het wiel niet opnieuw uitvinden? Niet eens de Millers, dames en heren. Eh, gaan we weer naartoe. En met een eh, loflied op een eh, snelweg waarvan ik laatst gehoord heb toen een aantal kennissen van mij die weg zochten per motor in de United States. Dat die weg eigenlijk voor het grootste deel niet eens meer bestaat. Er zijn nog kleine stukjes van de originele weg intact gebleven, maar het grootste deel is gewoon verdwenen. Uh, dan hebben we het natuurlijk over Route 66. Alle popliefhebbers, rockliefhebbers kennen natuurlijk de uitvoering van de Rolling Stones. Die hebben hem ook opgenomen. Maar, eh, en Peggy Lee onder andere en nog veel andere mensen hebben Route 66 op hun repertoire gehad. Ik geloof zelfs dat het eh, bij de Stones kwam omdat Chuck Berry het ook onder andere een keer op een plaat heeft gezet. Nou, het nummer is geschreven door meneer Bob Troep. Die man schreef geen troep, maar zo heette hij. Bob Troep. En we horen nu dus de uitvoering van The Millers. Hier is Route 66. If you ever plan to motor west Then travel my way, take the highway, that's the best Get your kicks on Route 66 and I tell you, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Yeah, get your kicks on Route 66. And now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that, take that a California trip, get your kicks on Route 66. Missouri. Oklahoma City is mighty pretty, you see. Amarillo and Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona. Things from Boston, San Bernardino want you to get hip to this timely tip when you make that California trip get your kicks on Route 66. get your kicks on Route 66. get your kicks on Route 66. Once more get your kicks on Route 66. zo kun je nog uren doorgaan. En die Doornbos, ik, ik, ik, betrap het me op dat hij een beetje spraakgebrek had in het nummer, geloof ik. Wood, Wood 66 hoor ik af en toe. In plaats van de RNW. Ja, dat kan wel eens voorkomen. Maakt het uit. Eddie Dobbenbos met Herman Schonderwald weer natuurlijk op eh, klarinet. En Koen van Nassau op vibrafoon. Waren dat wederom de Millers. Goed. We gaan naar, weer naar Elvis. Ja. We, switchen snel vandaag. Maar ja, dat komt door de korte Heerlijk. Lekker hè? Nou, volgende week ga ik weer nummers van 10 minuten <laughs> uitzoeken. Anders raken we overspannen. moet je te snel wisselen. Je moet ook niet te hard werken. Nee, precies.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 De bal. De bal. De bal gaan we doen van, eh, van Jaap Fischer. De bal. De bal. Laatste nummer van die prachtige plaat. Jaap Fischer. De bal. Daar komt hij. Neem nu een heel groot feest. Neem nu een heel groot feest. En wat is dan de quintessens? Wat is de essentie? Wat is het nou geweest? Wat is het nou geweest? Is het de wijn? Is het de gein? Of het feit dat de voorzitter een Utrechter moet zijn, is het de drank en de dame of het geld en de reclame, wat maakt nou eigenlijk zo'n feest zo fijn? Is het de drank en de dame of het geld en de reclame, wat maakt nou eigenlijk zo'n feest zo fijn? Draait altijd om de bal, draait altijd om de bal. En wie het tot nu toe niet geloven kon, die ga maar naar het stadion op dat hij weten zal. Ja, draait altijd om de bal. Kijk, waant Lovici het knietje in het verband. Ja, Lovici het knietje in het verband. En ook als zie je dat bedeel, daarom hindert het geniel. Want Luigi schiet fantastisch met zijn andere beel. En ook als zie je dat bedeel, daarom hindert het geniel. Want Luigi schiet fantastisch met zijn andere beel. Wat een bouw, wat een bouw. Wat een schot uit dat jochie, wat een bouw? En zei de keeper het maar betalen om hem uit het net te halen, want de gozer redt de tijd niet dat hij valt. En zei de keeper maar betalen om hem uit het net te halen, want de gozer redt de tijd niet dat hij valt. Draait altijd om het bal draait altijd om het bal. En daarom is het voor die mensen die naar een feest gaan wel te wensen. Dat zij later zeggen zal, dat zij later zeggen zal. Wat een feest, wat een bal. Wat een vent, wat een kerel, wat een bal. De conversatie kon niet dieper, maar wat een bar en wat een keeper en vooral, ja vooral, wat een bal. De conversatie kon niet dieper, maar wat een bar en wat een keeper en vooral, ja vooral, wat een bal. Nou, de bal dus. Leuk, leuk liedje weer. Van met het Utrecht. Dat vond ik wel heel, eh, natuurlijk klinken. Precies eh, uit, Utrecht. Goed. Jaap Fischer en de bal. Eh, nog één liedje, dames en heren. En dat kunnen we helaas niet meer helemaal afdraaien. Maar dat maakt niet uit. We gaan afscheid van u nemen. Dit waren de vinyljaren voor deze woensdag 1 september. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En u gaat luisteren naar... Huh? Deze toch? Ja. Weet je nog wel? Die avond in de regen. in de verte. Tot volgende week. Dankjewel Maurice voor de techniek. Jij bedankt. Je kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen. Het was al over negen en we liepen heel verlegen samen onder moeders paraplu. Zeg, weet je nog wel hoe jij daar stond te wachten? Het was al overwachten hoe we beiden